zet een belangrijke stap naar meer onderling begrip, zei de Britse koningin. Zoals gewoonlijk zei ze niets over de politiek of alle oneenigheid over de brexit omdat ze als vorst boven de partijen wil staan. Ook koning Willem-Alexander hield vandaag zijn kersttoespraak. Hij riep alle Nederlanders op om te blijven samenwerken. We kunnen samen niet alles, maar wel veel, zei de koning. En de gebruikelijke kerstzegen van de paus ging voornamelijk over broederschap... en was een oproep tot vrede in de wereld. De man die afgelopen weekend in Arnhem zijn twaalfjarige zoon om het leven bracht... werd behandeld voor onder meer angststoornissen... Zijn moeder zegt in de krant De Gelderlander dat hij zo'n anderhalf jaar geleden werd opgenomen in een GGZ-instelling. De 40-jarige man was al langer in de war en zijn behandeling is veel te vroeg gestaakt, zegt zijn moeder. Omdat hij een therapeut had beledigd en bedreigd. In de Libische hoofdstad Tripoli is het ministerie van Buitenlandse Zaken aangevallen door zelfmoordterroristen. Drie aanvallers, vermoedelijk van IS, lieten een autobom afgaan en schoten daarna om zich heen. Binnen bliezen twee van de drie zichzelf op. De derde werd doodgeschoten. Behalve de drie aanvallers kwamen twee mensen om het leven... en zeker 18 mensen raakten gewond. Bij een busongeluk in de Democratische Republiek Congo... zijn zeker 27 mensen omgekomen. De bus waarin ze zaten botste bij de hoofdstad Kinshasa op een vrachtwagen. Volgens de autoriteiten reden beide voertuigen te hard. In Congo gebeuren veel ongelukken door slechte wegen... Veel voertuigen met mankementen en door te hard rijden. En een Belgische bank en verzekeringsconcern heeft klanten per ongeluk gewaarschuwd voor een eigen mail.